12 uur. Marnik Sampers eh, met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat pas klimaatmaatregelen moeten worden genomen... als duidelijk is wat de gevolgen zijn. Hij zei dat in het klimaatdebat in de Tweede Kamer. De linkse oppositie vindt dat het kabinet niets doet... en geen beslissingen durft te nemen. Premier Rutte reageerde door te zeggen dat er 31 jaar de tijd is voor de klimaattransitie... De bedoeling is dat de CO2-uitstoot in 2050 95% lager ligt ten opzichte van 1990. Er is een verdachte aangehouden voor de spectaculaire bankroof in Antwerpen. Het gaat om een man uit Georgië met de Belgische nationaliteit. Hij moet vrijdag voor de rechter komen. Afgelopen weekend werd ontdekt dat de daders via twee tunnels... bij de kluisjesruimte van de BNP-bank waren gekomen... Volgens Belgische media werden 20 tot 30 kluisjes leeggeroofd... maar dat is nog niet officieel bevestigd. De politie denkt dat de kraak is gepleegd door drie mannen. Amsterdam doet te weinig om overlast in de wijk aan te pakken... zegt de rekenkamer Metropool Amsterdam. Het gaat onder meer om overlast van dronken toeristen en zwerfafval. Dat soort problemen krijgen te weinig aandacht, zegt de rekenkamer... Amsterdam zet bijvoorbeeld handhavers in... maar volgens de Rekenkamer lukt het hen niet om de overlast structureel aan te pakken. Het komt onder meer doordat de gemeente niet goed weet... wat de kern is van de problemen in de wijken. Een jongen van 16 is veroordeeld tot een taakstraf voor twee berovingen... en het stelen van zes hartmassageapparaten. Hij kreeg 120 uur en hij moet zich ook laten behandelen... omdat hij een stoornis heeft. De jongen ging vorig jaar vandoor met AID's van onder meer Utrecht Centraal... Hij deed er vervolgens niets mee, maar verstopte ze in de kelderbox bij zijn huis. De rechter neemt de diefstal hoog op omdat de apparaten levens kunnen redden.